Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de belofte competitie van het betaald voetbal... dat zijn de spelers van de profclubs onder de 21... zijn de afgelopen jaren een aantal matches gefixt. Dat zegt een betrokkenen in de NOS-podcast gefixt. Hij beweert onder andere vijf spelers van Jong RKC te hebben omgekocht. De KVB neemt de zaak hoog op en wil dat de politie onderzoek doet. De NOS kwam de man op het spoor doordat hij via sociale media een darter had benaderd met het verzoek een wedstrijd te verliezen. Dat liep op niets uit, maar naar eigen zeggen is hij er wel in geslaagd wedstrijden in de beloftecompetitie te manipuleren. Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico schrijven dat demissionair minister van Financiën Hoekstra voor zijn ministerschap een belang had in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Ze baseren zich op de zogenoemde Pandora Papers. Met de betreffende brievenbusfirma wordt belegd. Dat is niet verboden. En Hoekstra heeft in 2017, een week voordat hij minister van Financiën werd, zijn aandelen verkocht. De winst heeft hij aan een goed doel geschonken. Op Twitter zegt hij dat hij zich destijds niet heeft gerealiseerd waar het bedrijf gevestigd was... en dat hij zich daar achteraf natuurlijk beter in had moeten verdiepen. Verder heeft hij gezegd dat hij alles bij de Belastingdienst heeft opgegeven... en dat premier Rutte ervan wist. Een hoogleraar Corporate Governance zegt over de gebruikte constructie... ook al mag het, we willen het niet. Het gaat vooral over maatschappelijke betamelijkheid. En de Nederlandse springruiters hebben de Nations Cup... voorheen de wereldbeker gewonnen. Die teams bestond uit Willem Greven, Harry Smolders, Sanne Thijssen en Michael van der Vleuten. En het is de vierde keer dat Nederland die beker wint. Het weer nog. De regen trekt vannacht weg. De minima liggen dan tussen de 9 en de 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, maar op veel plaatsen blijft het droog. Alleen langs de kust vallen buien, mogelijk met onweer. Het wordt morgen tussen de 15 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het enige wat nog opvalt in de regio is de A10, de ring van Amsterdam... Wanneer je vanuit het zuiden richting knooppunt Koenplein reist... kom je in de file te staan bij Amsterdam Slotermeer. Daar is namelijk wateroverlast, waardoor twee rijstroken dicht zijn. Reken daar op 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de avond. I switch to strips. You may only see me in my IG pictures, and that's sure. You're better not mine. Told you one time if you waste my time, I'ma make you feel like on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday night. You cut me deep down, cut me deep down, and I'ma let you know I want you to be, the a lover like Prince in 79. no alcanza a nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. los años y el niño lindo de mami van de zomer op ZFM.